Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er stapt een VVD'er op vanwege de situatie in Ter Apel. Daan de Neef stopt als Tweede Kamerlid omdat hij het niet eens is met de manier waarop de VVD de chaos in Ter Apel aanpakt. Hij had op medemenselijkheid gerekend van zijn partij, zegt hij op Twitter, maar in plaats daarvan kwam er een ijskoude aanpak. Hij bedoelt dan de kabinetsplannen om de instroom van asielzoekers te beperken. De politiek heeft een zooitje gemaakt van de asielopvang. Vandaag kwam de koning kijken voor iedere Nederlander is het natuurlijk verschrikkelijk wat we hier gezien hebben de laatste eh, weken. En uh, ja, mij heeft ontzettend geraakt, de beelden op televisie. En ik wilde heel graag ook, ook de mensen die hier actief zijn een hart onder de riem steken. Hij hoopt dat het snel opgelost wordt. De militair die is omgekomen bij een schietpartij in Indianapolis... probeerde een ruzie te sussen. Dat schrijft een lokale krant op basis van getuigen. Volgens hen was de groep die de militair en zijn collega's aanviel op zoek naar gedoe... De twee anderen zijn alleen gewond geraakt. Er is iemand opgepakt. De brand in het natuurgebied De Peel in Limburg breidt zich niet verder uit. De brandweer heeft het bos dat in de fik staat kunnen omsingelen... zodat het niet op andere delen overslaat. Ongeveer 40 hectare is inmiddels afgebrand... en het gaat nog dagen duren om alles te blussen. Vliegtuigmaatschappijen zijn helemaal klaar met mensen die zitten te airdroppen in het vliegtuig. Als je een iPhone hebt, dan ken je die functie wel. Je kunt dan foto's naar andere mensen sturen die in de buurt zijn... zonder dat je hun nummer nodig hebt. In de VS stuurde een passagier naaktfoto's via airdrop... naar andere mensen in het vliegtuig. De crew kreeg dat door en de piloot die werd boos. I'm gonna to pull back to the gate. Everybody's gonna have to get off. We're gonna have to get security involved. Oh. And it's vacation that's gonna be ruined. Folks, whatever that air let's get yourself to kappen met die foto's, anders, draaien we weer om, zegt hij hier. Het is al een paar keer goed misgegaan met airdrop grapjes. Zo brak er paniek uit aan boord toen mensen ineens foto's van vliegtuigongelukken of bommen op hun telefoon kregen. Het weer, vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen ongeveer hetzelfde, 24 of 27 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. De zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu Sea of Love. Het is woensdagavond. Tijd voor Sea of Love. via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. shining My heart was lost on a distant planet That whirls around the April moon Whirling in an arc of sadness I'm lost without you I'm lost without you All my kingdoms turn to sand And fall into the sea I'm mad about you I'm mad about you From the dark secluded valleys I heard the ancient songs of sadness But every step I thought of you Every footstep only you Every star a grain of sand The leavings of a dried up ocean Tell me how much longer How much longer To see a city in the desert lies The vanity of an ancient king The city lies in broken pieces where the wind howls and the vultures sing These are the works of man This is the sum of our ambition We'll make a prison of my life If you became another's wife With every prison blown to dust My enemies walk free I'm mad about you I'm mad about you Boys are all around, waiting for a chance, a kiss and a dance. Some are too shy, others waiting still in line. It's all in the game, cause we're looking for the same. We are looking for some. going home. 10 tot 12. The Sea of Love. I can't take one more step towards you.